5 uur. Tijn met het NOS-journaal. Burgerpresident Erdogan en van de Gulen-beweging bemiddeling aangeboden als ze met elkaar in gesprek willen. In Rotterdam en een aantal andere plaatsen zijn vernielingen aangericht aan culturele centra van de Gulen-beweging. In Rotterdam en Zaandam zijn volgens de beweging panden met stenen bekogeld. In Rotterdam worden instituten van de Gulen-beweging nu extra bewaakt. Dit weekende liepen ook in België de spanningen op tussen aanhangers van president Erdogan en Gulen. In Brussel Verbrijzelde jongeren de glazen deur van een gebouw van de beweging. De Turkse president houdt Gulen, die in Amerika woont, verantwoordelijk voor de mislekte militaire coup. Turkije heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken versoepelt het reisadvies naar Turkije. In Ankara en Istanbul is het na de koepoging weer rustig. Voor beide steden geldt niet langer code oranje, maar code geel. Het ministerie adviseert reizigers wel alert te blijven... en ook is het beter demonstraties en andere mensenmassa's te vermijden. Eerder vandaag zijn de vluchten van KLM op Istanbul weer hervat. En westerse regeringen kunnen een officiële brief verwachten uit Turkije... waarin de uitlevering wordt geëist van aanhangers van de Turkse geestelijke Gulen. Dat heeft president Erdogan laten weten. Dit weekende zijn al 6000 mensen opgepakt, vooral militairen en rechters... en ook Erdogans eigen militaire adviseur. De president wil zo alle instituten zuiveren van Gulen-aanhangers. Frankrijk heeft gewaarschuwd dat de koepoging niet een vrijbrief mag zijn voor Erdogan om zuiveringen door te voeren. Het weer. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht kan er lokaal nevel of mist voorkomen. Temperaturen liggen vannacht tussen de 11 en de 17 graden. Morgen kan de dag op sommige plaatsen grijs beginnen, maar later schijnt de zon volop.